uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht dat de komende maanden 3000 vluchtelingen per dag via Macedonië verder Europa in willen reizen. Dat komt door het voortdurende geweld in Irak en Syrië, maar ook door de steeds slechtere omstandigheden voor vluchtelingen in Turkije, Jordanië en Libanon. De UNHCR ziet voorlopig geen einde komen aan de toestroom. Een woordvoerder zei verder dat de EU-landen tot een billijke verdeling van de asielzoekers moeten komen. De UNHCR zegt dat Europa dit probleem aan kan als de juiste maatregelen worden genomen. De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov is in Rusland veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was Sentsov lid van een terreurgroep die op de Krim aanslagen voorbereidde. Hij werd vorig jaar mei gearresteerd omdat hij zich had uitgesproken tegen de Russische annexatie van de Krim. Sentsov ontkent alles en spreekt van een politiek proces. Onder meer Groot-Brittannië en de VS hebben de arrestatie van de filmmaker veroordeeld. Sentsov krijgt ook veel steun van collega's uit de filmwereld. Bondskanselier Merkel brengt morgen een bezoek aan Heidenau, het Oost-Duitse stadje dat afgelopen weekend werd opgeschikt door demonstraties en rellen rond de komst van een groep vluchtelingen. Merkel kreeg de laatste dagen kritiek omdat ze zich niet uitsprak over de gebeurtenissen in Heidenau. Gisteren veroordeelde ze de demonstraties en het geweld alsnog. Sivan Hassan uit Arnhem heeft op de WK Atletiek de bronzen medaille gewonnen op de 1500 meter. Hassan haalde in de laatste bocht veel loopsters in en kwam op de tweede plaats, maar die kon ze enkele meters voor de finish niet vasthouden. Zij eindigde achter Faith Kipjegon uit Kenia. Het goud ging naar de Ethiopische favoriete Genzebe Dibaba. Het weer, af en toe zon bij een graad of 20, maar tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. En waait ook een stevige zuidwestenwind. In de loop van de nacht droog, morgen overdag geleidelijk zonnig. Het wordt 22 tot plaatselijk 26 graden.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 Tussen knopen Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file. Het ongeluk is gebeurd op de parallelbaan. Op de omleidingsroute, de A20, staat het nu in beide richtingen vast... door problemen bij de eh, Spaanse polder. Eh, problemen met de brug daar. De slagbomen willen niet meer open. Vooral richting Hoek van Holland staat het compleet stil. En daardoor natuurlijk ook weer file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en het Kleinpolderplein staat het stil over 8 kilometer.